Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Zoals verwacht heeft een Kamermeerderheid vannacht besloten... dat de rente op de studieschuld voor de zogenoemde pechgeneratie omlaag gaat. Het gaat om studenten die de afgelopen jaren geen basisbeurs kregen... en voor wie de rente vanaf 1 januari ruim vijf keer zo hoog wordt. Op voorstel van Pieter Omtzigt krijgen experts minder belastingvoordeel. De opbrengst daarvan gaat naar de studenten. De missionair premier Rutte denkt dat Israël gevoelig zal zijn voor de oproep van de EU om meer hulp aan de Gazastrook toe te laten. Israël heeft er belang bij dat het de steun behoudt, zei Rutte na afloop van de EU-top. Daar werden de EU-leiders het eens over een oproep voor gevechtspauzes en humanitaire corridors om hulp te kunnen leveren aan de Gazastrook, maar die mag niet terechtkomen bij Hamas. De politie in de Amerikaanse staat Maine zoekt nog steeds naar de man die woensdag 18 mensen doodschoot in een bowlingcentrum en een eetcafé in de stad Lewiston. Vannacht werd een huis van zijn familie doorzocht, maar zonder resultaat. De verdachte is een vuurwapeninstructeur en reservist van het Amerikaanse leger. Zolang die vrij rondloopt krijgen inwoners het advies binnen te blijven. De Chinese oud-premier Li Keqiang is overleden. Hij was van 2013 tot begin dit jaar de tweede man van China... en stond bekend om zijn hervormingsgezindheid. Maar hij werd steeds meer overvleugeld door president Xi Jinping... die alle macht naar zich toetrok. Li Keqiang overleed aan een hartaanval. Hij was 68 jaar. Ajax heeft in de Europa League verloren van Brighton en Hove Albion. In Engeland werd het 2-0. Eerder op de avond ging AZ in de Conference League in eigen huis met 4-1 ten onder tegen Aston Villa. Ajax en AZ staan nu allebei in hun groep op de laatste plaats. Het weer, vanochtend regen, vooral in het midden en zuiden. Vanmiddag buien, maar in het zuiden ook wat zon. En het wordt 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Dat wordt betaald door een belastingvoordeel voor expats te beperken. De missionair premier Rutte denkt dat Israël gevoelig zal zijn voor de oproep van de EU om meer hulp aan de Gazastrook toe te laten. Israël heeft er belang bij dat het de steun behoudt, zei Rutte in Brussel. Ajax heeft in de Europa League verloren van Brighton en Hove Albion. In Engeland werd het 2-0. Daardoor staat Ajax in zijn groep nu op de laatste plaats. Het weer. Vanochtend regen, vooral in het midden en zuiden. Vanmiddag buien, maar in het zuiden ook wat zon.